Volgens Shell is dat nodig om de kosten te drukken. Door de wereldwijde crisis blijft het ook in de oliesector slecht gaan. De winst van Shell is het derde kwartaal met drie kwart gedaald tot 3 miljard dollar. Bij uitzendorganisatie Randstad komt de winst het afgelopen kwartaal met een kwart tot 60 miljoen euro. De omzet daalde met 28 procent. Dirk Scheringa stapt op als voorzitter van AZ. Ook zijn vrouw Boukje legt haar bestuursfunctie neer. Scheringa is 16 jaar voorzitter geweest van de Alkmaarse voetbalclub... die vorig jaar landskampioen werd. Hij zegt dat hij zich gedwongen voelde om af te treden. Onlangs werd DSB, het bedrijf van Scheringa... en ook de hoofdsponsor van AZ, failliet verklaard. De directie van AZ respecteert het besluit van Scheringa. Voetbalclub RKC Waalwijk is voorlopig gered. De eredivisieclub heeft een flink tekort en dreigde failliet te gaan. De gemeente verlaagt voorlopig de huur van het stadion. En sponsor Mandenmakers draagt 300.000 euro extra bij. Daardoor bestaat er nog een gat van 150.000 euro op de begroting. Volgens de gemeente Waalwijk moet de gemeenschap de anderhalve ton bij elkaar sparen om de club te redden. Burgemeester Kleingeld denkt aan inzamelingsacties zoals een loterij of een benefietconcert. Eerder zegden de spelers en de technische staf al toe dat ze dit seizoen verder afzien van winstpremies. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een seniorenflat in Stijn weer terug kunnen naar huis. Zo'n 80 appartementen werden vannacht ontruimd vanwege een grote brand in een naastgelegen winkelcentrum. Zo'n 40 winkels en 6 woningen zijn vannacht in vlammen opgegaan. De schade loopt in de tientallen miljoenen euro's. Het weer overwegend bewolkt, maar ook af en toe zon.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 gelukkig leven? Ja of nee? Gun je anderen een lang leven? Wist je dat in Nederland honderden mensen sterven? Omdat er te weinig donororganen zijn. En wist je dat iedereen donor kan worden? En dat het heel makkelijk is om je te registreren?